De man stond gisteren op het punt om naar New York te vertrekken met een toestel van Delta Airlines. Aan boord waren 200 passagiers. In de luchtvaart is 0,2 promiel toegestaan, maar de Amerikaan zat daar net boven. Hij werd opgepakt na een anonieme tip. De man kreeg een boete van 700 euro. De passagiers hebben de nacht in hotels doorgebracht en vertrekken vandaag alsnog naar New York. Justitie in Italië heeft voor zeker anderhalf miljard euro aan goederen van een zakenman in beslag genomen. De man, Vito Nicastri, zou banden hebben met de maffia. Het gaat om meer dan 40 bedrijven, stukken land, snelle auto's en luxe jachten die geconfiskeerd zijn. De meeste bedrijven waren gespecialiseerd in wind- en zonne-energie. De maffia probeert via Nicastris bedrijven geld wit te wassen. Vorig jaar werd de zakenman al gearresteerd vanwege zijn banden met de Cosa Nostra. Groot onderzoek leidde gisteren tot de grootste inbeslagname ooit van maffiagoederen. De Eiffeltoren en station Saint-Michel bij de Notre-Dame in Parijs zijn gisteravond ontruimd na telefonische bommeldingen. Het telefoontje over de Eiffeltoren kwam kort na acht uur binnen. Op dat moment waren er zo'n 2000 mensen in de toren. De politie inspecteerde met snuffelhonden de Eiffeltoren verdieping na verdieping, maar trof niets aan. Even na middernacht werd het gebied weer vrijgegeven. Het ondergrondse station bij de Notre-Dame was korter afgesloten, bijna een uur. Ook daar werd niets verdachts gevonden. Vanwege de herdenking van de 11 september aanslagen in New York was de Parijse politie al extra alert. Het weer, het is zwaar bewolkt.